De prins wil het huis verkopen zodra het af is. Als reden noemt hij de negatieve publiciteit. Premier Balkenende spreekt tegen dat het project niet goed doordacht was. Eén inenting tegen de Mexicaanse griep is voor de meeste mensen genoeg, zegt het Europees Geneesmiddelenbureau. Eerder was het advies tweemaal tegen H1N1 in te enten, maar vrijwel alle vaccins blijken bij gezonde mensen voldoende effecten te hebben bij één keer. In Nederland worden alleen risicogroepen gevaccineerd. Bij mensen met een zwakke gezondheid blijft twee keer inenten raadzaam. Tegen de verdachte van de moord op de 12-jarige Robienna eind mei in Amsterdam eist justitie 25 jaar. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij de hals van het meisje met een Stanley-mes doorgesneden. De verdachte zegt dat het een ongeluk was. De ex-vriend van Robienna's moeder staat terecht voor de moord op Robienna en poging tot moord op haar moeder. Actrice Josine van Dalsem is overleden. Ze had al geruime tijd kanker. Van Dalsem speelde vooral in de jaren 70 en 80 een groot aantal rollen... onder meer in een televisieserie over het leven van Mata Hari. In 2003 bleek dat ze ziek was. Ze speelde daarna in een speciaal voor haar geschreven theaterstuk over kanker. Tot eind vorig jaar stond ze nog op het toneel. Josine van Dalsem is 61 jaar geworden. Zo'n 200 Europese voetbalwedstrijden worden door de Duitse justitie in verband gebracht met illegaal gokken. Het gaat om duels in negen landen, waaronder de hoogste klasse in België en wedstrijden uit de Champions League en de Europa League. Spelers, trainers en scheidsrechters zouden zijn omgekocht om de uitslag te beïnvloeden. Het weer... Het is bewolkt en in het westen en noorden regent het. De regen trekt langzaam naar het oosten. Morgen is het eerst droog met af en toe zon en minder wind.